7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in 12 jaar een regering wordt gevormd... zonder premier Netanyahu van de Likud-partij. Oppositieleider Lapid kreeg vandaag steun van een rechtse oppositiepartij... die eerder nog achter Netanyahu stond. Ook andere partijen hebben zich uitgesproken voor een regering zonder de zittende premier. Die wordt verdacht van corruptie. Samen zouden die partijen een minderheidsregering kunnen vormen. Steeds meer ziekenhuizen sluiten verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Uit een rondgang van de NOS onder 51 ziekenhuizen... blijkt dat bijna de helft van het aantal speciale covid-afdelingen daar is gesloten. Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. Er zijn ook ziekenhuizen zonder een speciale coronaafdeling... maar ook daar wordt het aantal bedden voor coronapatiënten afgeschaald. Mogelijk vrijdag vertrekt het eerste team met medisch personeel naar Suriname... Verpleegkundigen, zaalartsen en IC-artsen gaan er helpen met de schrijnende coronasituatie. In ziekenhuizen in Suriname is te weinig zuurstof en er is vooral gebrek aan vaccins. Het team wil zo snel mogelijk op het vliegtuig stappen, maar moeten nog praktische zaken worden geregeld. Ook moeten de hulpmiddelen nog worden verzameld. Vanaf morgen geldt in Suriname een strenge totale lockdown. Egon Bernal heeft de Ronde van Italië gewonnen. De Colombiaan verloor in de afsluitende tijdrit een halve minuut op de nummer 2, de Italiaan Damiano Caruso. Maar hij hield nog ruim voldoende tijd over om het algemeen klassement te winnen. In 2019 won de 24-jarige renner ook al de Ronde van Frankrijk. Koen Bouwman eindigde als twaalfde in het klassement en is daarmee de beste Nederlander. Het weer vanavond helder en nog lang zonnig. Temperatuur zak naar 6 tot 9 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen en ook dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen... met temperaturen van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of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 yeah I saw you 下课。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 running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Say you will.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 tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, i am perspective. You're an asset to the collective. you know you gotta get a life. said you were a hero, oh, you played the part, but you. they kill your contract? Would you?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

van Zandvoort, op 106.9 CFM. smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the realize you're in the moment until it's a memory. memory. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo graag. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus